Maar nu eerst het NOS nieuws van 6 uur. Marielle Man met het NOS Journaal. Op de G20-bijeenkomst in Cannes hebben de landen uit de eurozone nog geen toezeggingen gekregen voor een bijdrage aan het Europese noodfonds. Landen als China en Brazilië willen eerst meer duidelijkheid over het noodfonds. Op de G20-bijeenkomst werd wel afgezoken dat het Internationaal Monetair Fonds gaat controleren of Italië genoeg doet aan economische hervormingen. Het IMF zal vier keer per jaar met een rapport komen. Premier Berlusconi zegt dat hij het toezicht van het IMF accepteert, maar dat hij het aanbod voor financiële steun van het IMF heeft afgewezen. Het Amerikaanse mediaconcern Time Warner heeft een bod uitgebracht op het Nederlandse tv-productiebedrijf Endemol. De partijen zijn aan het onderhandelen en Endemol heeft er vertrouwen in dat het met Time Warner tot een overeenkomst komt. Er worden geen bedragen genoemd, maar het zou gaan om ongeveer een miljard euro. En de mol heeft een schuld van ruim 2 miljard euro. Het is daarover al enkele maanden in onderhandeling met schuldeisers. De Fiat heeft in de regio Rotterdam vijf verdachten opgepakt voor het oplichten van de Belastingdienst. Ze zouden honderdduizenden euro's hebben buitgemaakt door 500 burgers servernummers van anderen te misbruiken. Daarmee werden valse zorg en kinderopvang en huurtoeslagen aangevraagd. De verdachten zijn mannen en vrouwen van 19 tot 27 jaar. Het kabinet is bij de missie in Afghanistan bereid in te spelen op de veranderende omstandigheden. Maar die moeten dan wel voldoen aan civiele doelstellingen. Dat schrijft het kabinet in een toelichting op het besluit over enkele aanpassingen van de missie. In Kunduz zouden ook lager politiekader en politietrainers kunnen worden opgeleid. Verder komt er een onderzoek of ook agenten in andere noordelijke provincies kunnen worden getraind. En dat geldt ook voor de grenspolitie. Het weer vanuit het zuiden toenemende bewolking. In de nacht kans op wat regen. Morgen begint de dag bewolkt, later af en toe zon. Het wordt ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Johnson Hoka van de ANBB. In het hele land staat 155 kilometer file. Dat is iets minder dan gebruikelijk voor de vrijdagmiddag. De wat langere files in de Randstad staan onder meer op de A1 vanuit Amsterdam richting Amersfoort. Tussen Laren en Afrit Bunschoten 8 kilometer. En verderop in de richting Apeldoorn bij Barneveld staat 7 kilometer door een ongeluk en er is één reis ook dicht. A4 naar Den Haag 6 kilometer bij Zoeterwoude. En op de ring Amsterdam de A10 tussen Oostrop en Kloopend Koenplein 7 kilometer. A12 Utrecht richting Arnhem tussen Knoop het Ouderijn en Bunnik 6 kilometer. En richting Den Haag staat tussen Bodegraven en het Aquaduct 5 kilometer. A16 richting Rotterdam, zowel de hoofdrijbaan als de parallelrijbaan staan files van 7 kilometer voor Knoop en Terbrechtseplein. Dat komt door een ongeluk op de hoofdrijbaan zijn twee rijstoken dicht. Verkeer kan het beste bij Knoop Ridderkerk omrijden eh, via de Ring Zuid over de A15 en de A4. Op de A20 in de richting Gouda er staat tussen Schiedam Noord en Knopen plein 6 kilometer.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 Kaleidoscoop piezen oogst. Ik kijk omhoog, de pillen worden groot. De wereld is mijn platje. is als ik naar nou boven kijk Zelfs als ik ooit derde ben Dan weet je dat ik ergens ben Dan ben ik dat nog In de lucht als sterrenstof Dan ben ik loser in de sky Met diamonds om mijn nek, bitch, diamonds om mijn nek Loser in the sky Met diamonds om mijn nek, bitch Diamonds om mijn nek, diamonds om mijn nek Diamonds om mijn nek Vroeger was Jan alleen nog maar young Geen rap, centjes, geen peper, geen zang Totdat hij uit het niks op tv kwam Ineens changed zijn hele leven, bam Shows in het weekend, geld op de bank Gelukkig aan het sterren, toch maar telt het nog dan Hij wilde proeven van elke soort drank Men probeerde hem te zeggen, hij was telkens zo lang En na een tijdje zat hij crazy in de put toen uit de lucht kwam vallen Lady Luck Ze werd zijn baby en dan was haar baby terug En alle vlinders in zijn buik zeiden nee tegen die drugs Ik heb een mocha prinsesje op mijn bankje Stemklankje, brengt me steeds brood op een plankje Soms denk ik terug, heb mijn drankje Met de sterren in de lucht, en zegt De wereld is ja Op je polenpips na flink de afstand Van je hemel lichaam Als naar de guy Ja, ze is praktisch En dan mag het like Sorry als ik overdrijf Steeds als ik naar boven kijk Zelfs als ik ooit derde ben Dan weet je dat ik ergens ben Dan ben ik alsnog In de lucht als sterrenstof Dan ben ik liever in de sky met diamonds om mijn nek Bitch, diamonds om mijn nek Loop zo somewhere around me Feel that you are by my side Is it possible that I'll be seeing you around When you are gone and make no sound Or is it just that I'm still searching for any trace. You always wanted me to play guitar But this time you have gone away so far I know you're gone wondering if you will hear That I'm still playing for you I want you to be here Is it possible that I'll be seeing you around When you are gone and make no sound just dead. I'm a fool who likes your face. I'm still searching for any trace. I know you're gone, but I am wondering if you will hear that I'm still playing for you. I want you to be here. possible that I'll be seeing you around When you are gone and make no sound Or is it just that I'm a fool lies your face So that I'm still searching for any trace just that I'm a fool who likes your face So that I'm still searching for any trace Searching van Nick en Simon. Uh, eh, daarvoor de jeugd van tegenwoordig met Sterrenstof. Nickelback met How You Remind Me. En uh, eh, Carly Hilson met Lose Control featuring Nelly. En dat is een foutje van mij, maar goed. Ehm, Wat was een foutje van jou? Dat, ik hem nog een keer heb gedraaid. Oh. ging in de stress dat jij weg was. oh, ik moet snel een keer... Was. Nou ja, het kan gebeuren, Het is jouw schuld. Mijn schuld? Ja. Nou, gaan we even terugblikken in de tijd. Het is 50ste uitzending. Nou, eigenlijk niet, hè, want we hebben ook een keertje met Oud en Nieuw niet uitgezonden. Ja, klopt. Dus eigenlijk is het de 49 Het is de volgende week 50ste. Dus mooi, dan kunnen we nog een keer over doen. Het feestje. Dan gaan we echt een feestje maken. Dat is goed. Als jij een, eh, een van de honkbalkooits regelt. Hoe heet die ook weer? Nou... Zeg het nou eens één keer goed. Geen Bob, geen Rob. Nee, klopt. Maar ik heb het wel gisteren nog gelezen. En toen dacht ik, dit gaat Niels aan mijn vragen. En dat doet hij dan ook. Um, het is wel met een B. Ja, het begint met een B. B. B, b ah. Bro, Geef maar, zeg maar weer. Bradley? Brian. Brian. Brian Vardy. Nee, niet Brian. Jawel. Nou, dan is het een andere. Nou, ik, ah. ik ga het opzoeken. Is goed, ik weet dat ik gelijk heb. Oké, gaan we opzoeken. Ja, dat is goed. Dat is goed. Um, maar wel ook een keer toen jij ook weg was. Ja. Een andere iemand aan de telefoon. Ja, dat was Bertolf. Nee, dat was Bertolf. Die heb ik net gemist. Ja. Hier is hij met... Was dan op een andere dag. Ja, precies. Hier is hij ja. met Another Day. Well, how many days could take your life to finally start now? Before you get the sign to go. Well, get up on your feet and just work the plow. You will always regret if you don't do it now. Maybe you can do something you didn't even know. Nothing will ever get done alleen in mijn dromen Ik hoop dat het daarboven veel beter is Veel beter dan hier beneden ons leven is We zullen nooit vergeten Hoeveel je voor ons deed Voor wat jij betekende was er geen pen die het schreef En ik kan het wel remmen Maar de woorden zijn zoek De woorden zijn zoek Dus ik zoek en ik vloek En soms kijk ik naar boven En dan vraag ik me af Is er een leven in de hemel of stil in je graf Is er daar iemand die voor jou zal zorgen Is er een dag en een nacht En heeft de morgen een morgen is het er donker of licht? Is het daar koud of warm? Misschien is er niets, zonder jou zijn we arm Zonder jou hier beneden, ken ik sombere tijden Vandaar dat ik deze tekst voor je wil schrijven terug aan vroeger, toen we samen waren. Eén familie zo hecht dat we samen aten, samen aan tafel zaten. Laat op zaterdagavond voor de buis thuis gezellig samen waren. Nu pas besef ik het, toen was ik veel te jong. En dacht ik veel aan mezelf omdat verdriet niet bestond. Ja nu zie ik het, ik was een egoïst Omdat ik de helft van wat ik nu weet toen niet wist het was een harde les, een veel te harde les Maar of het goed voor me was, dat kan ik niet zeggen Nu ben ik volwassen, ik heb mijn eigen huis Een toekomst en een eigen thuis En als iemand me vraagt, hoe het nou gaat Dan zeg ik goed en uh, dat is een goede vraag Maar het verdriet blijft, net als de rouw Ik zou mijn eigen leven hebben gegeven voor jou is you En ik hoop dat het allemaal beter is veel geleden Dat had niet moeten gebeuren Maar hoop dat je me hoort en weet dat we treuren Want we wachten nog steeds, ja op die ene dag Op die dag dat we je zien met je mooie lach Die zo bijzonder was en niemand anders had Luister, er is niemand die jou kan vervangen man Want zo was er maar één één als jij, één moeder voor mij zou in mijn leven zijn Eén moeder was genoeg voor dit hele gezin We missen je ma vanaf de dag dat je ging we missen je en ik houd de lamp over zit het niet mee. En af en toe zit het ook heel erg tegen. En vandaag zit het een beetje tegen vanwege eigenlijk een player die steeds de verkeerde tijd aangeeft En dus komen we of te vroeg of te laat in. Maar dat kan zomaar gebeuren. Um, we hebben zo Barbara Barend eh, in de uitzending. Maar we hebben ook nog een ander nummer van Koppen die we moeten wegspelen namelijk. En die gaan we maar nu doen, denk ik. En dat is eh, namelijk Princess of China. Dat is een nummer samen met... Ja... Zeg maar. Nee, jij moet zeggen... Eh, met Rihanna. Ja, met Rihanna. Oh. Rihanna! Rihanna. maar Wat hoorde die voor? Jan Smit? Met? Met, eh, ja, hou je dan nog steeds aan mij, weet je. Ik heb het niet op Jan Smit. Niet? Nee, weet je, ik ga het nu even eens en voor altijd uitleggen. Ik heb het niet op Jan Smit, omdat hij van geen Nederlands zingt. En daar irriteer ik me aan als Nederlander. Ik praat inderdaad Nederlands. ik irriteer me er echt aan. Oké, nou dat mag jij vinden, toch? geeft u Nick en Simon en dat soort mensen zingen veel beter in Nederlands als Jan Smit. Nick en Simon de Dries is veel mooier in Nederlands. Nou, dat ben ik niet mee eens. Daar Nick en Simon even slecht Nederlands zingen als Jan Smit? Nee, ik vind ze allemaal wel goed. Al die Volendammers. Ja, maar dat ik niet. Ik vind die, is het beter in Nederlands? Ja, waarom? ze uit Volendam komen. Oké. Nou, we gaan, nu eerst luisteren naar... Van Limburg. we gaan nu eerst luisteren naar Princess of China. Coldplay featuring Rihanna. Rihanna. somebody ran, somebody ran away saying fast as I can. I got to go. I got to go. Once upon a time we fell apart. You're holding in your hands the two halves of my heart. oh. oh, oh. Princess of China was dat. Van eh, niemand minder als Coldplay. En dat is toch wel echt een beetje mijn favoriete band. Als het goed is, hebben wij aan de telefoon Barbara Barend. Dat klopt, dat is helemaal goed. Ik ben ondertussen slof van mijn zoon aan het aantrekken, maar dat niet helemaal. <laughs> moet ook gebeuren. Dat moet zeker gebeuren. <laughs> Hoe is het met jou? Goed, heel goed. Mooi. Ja, ik... Eh, ja, zeg maar. En met je zoon? Met mijn zoon gaat het heel goed. We zijn vandaag voor het eerst samen op de fiets naar het Zonnepark geweest. En dat was echt een feest. Ik liep soort van met een trofee vol. Oké. Okay. Dan ziet iedereen mij wel fietsen met mijn zoon. Dat is aardig En wij zijn samen fietsen. Dus zijn we gaan schommelen. Oké, nou gezellig. Ah, dat wil ik ook weer doen. Gewoon schommelen. <laughs> Ja, leuk hè? Dat is echt... Dan moet je mee schommelen. Ja, is goed. Bij deze staat die afspraak. Gezellig. Op vrijdagmiddag gaan we schommelen. Ja, Dan je in uitzending, dat kan niet. Vrijdagmiddag heb ik een beetje druk. Nee, dan moeten we een andere dag doen. Ja. <laughs> maar daar komen we wel uit. Daarom. Ehm, jij was eh, afgelopen maandag de gast in Football International. Ja. En nou heb je daar een stoel. Ja. En op die stoel, als je daar gaat zitten, dan gaat dat gewoon totaal mis. Ja, nou is dat, hè. Nou, het is wel... Kijk, René inderdaad is nog steeds een beetje overspannen, maar wat Ivan is gebeurd is natuurlijk wel schandalig. Ja. Die ging joggen in het park is door eh, jongens op een scooter, of tenminste jongens, gaan we er maar vanuit dat het jongens zijn, mhm. maar door mensen op een scooter ehm, aangereden. En die zijn nog doorgereden ook. En hij is gewoon door stadswachten in een greppel gevonden. En dat is echt bizar. Bizar voor woorden, ja. Hij heeft gelukkig alleen maar een zware hersenschudding, uh, hoorde ik laatst, toch? Ja, maar wel een zware hersenschudding. Hij is er wel vier weken uit. Schandalen met die hoofdles wordt dus nooit uh, eh, print gemaakt. Ja, het is schandalig voor. Ik hij liep niet midden op de weg. Hij liep gewoon in de te jongen. Ja, het, slaat echt nergens op inderdaad. Hebben ze trouwens de daders al gevonden of niet? Nee, want, en hij kan natuurlijk ook helemaal niet getuigen, want hij was buiten Westen. Nou ja, lijkt me dat er in het Westerpark... Genoeg mensen lopen. Ja, maar volgens mij, eh, ik heb daar nog niks over gehoord. Ja, het is echt belachelijk eigenlijk. Als je erover nadenkt, is het echt heel raar. Ehm, Wanneer ben je eigenlijk weer in VI? Dat, dat bevalt me wel als kijker. Wanneer ik weer in uh, eh, VI ben? Ja. Ehm, ik ben er volgens mij over twee weken weer. Ik heb een afspraak dat ik twee keer per maand aanschuif. Oké, en dan misschien schijp je er dan alweer? Ja, dat is wel jammer, want toen we de afspraak maakten van de zomer, uh, was het natuurlijk ook altijd op die stoel naast Gijp. En ik mhm. geloof dat ik één keer nog naast René heb gezeten. Omdat hij er daarna niet meer was. Dus dat is... Eh, ik vind het ook wel leuk als Gij weer terugkomt. Ja, iedereen. Maar ik, ik, ik, geloof dat het erg onduidelijk is. Eh, mhm. over het hoe en wanneer. Ja, het schijnt nu dat hij aankomende maandag weer terugkomt. Dat het het laatste is wat er naar buiten is gekomen. Jawel, maar dat horen we iedere week. Dat, dat is waar. Dat is waar. <laughs> Iedere week is het eh, maandag weer. Jij hebt niet eigenlijk alleen VI aan een succes gebracht dit jaar? Wat zeg je? Jij hebt niet alleen VI aan een succes gebracht dit jaar. Heb, nou, ik vind je nog succes gebracht, dat vind ik heel lief van je. je hebt haar meegeholpen, toch? Je, je zat daar ook. Ja, heel, heel klein bescheiden rol zijn, de ben misschien al verdeeld, maar ik zit er af en toe, ja. <laughs> maar eh, ook dankzij jouw hulp is ons programma hier eh, bij CFM eh, leuk? het beste jongerenprogramma, of het leukste, of het meest beluisterde jongerenprogramma. Ja, wat leuk. Nou, gefeliciteerd. Ik vind wat ik wel echt in jullie waardeer, mhm. en dat is gewoon ook een vorm van, eh, van journalistiek, is dat jullie bij de hand zijn. En, en, en weet jullie sturen gewoon Twitterberichtjes naar mensen die je wil spreken, van kan ik je interviewen. En dan kunnen een heleboel collega's nog van je leren. En daarom spreken jullie volgens mij ook een heleboel eh, mensen. En dat ja. vond ik leuk. Dus eh, alle credits voor jullie. Dat uh, verdienen jullie. Gefeliciteerd. Ja, bedankt. Dankjewel. Ja, jij ook bedankt voor het steeds in de uitzending zijn natuurlijk, hè. Ja, je weet, je mag me altijd bellen. Nou. Wanneer nou is dat nou ontstaan? In Zuid-Afrika of niet? Onze... Naar aanleiding van het WK, toch? Nou, toen is het al een beetje gaan spelen. Maar we zijn eigenlijk deze maand, dat is ook een leuke toevallige, toevalligheid, is dat we deze maand en volgens mij vandaag of, volgende week de 50ste uitzending hebben. Ja, wat leuk. En, eh, het is eigenlijk ontstaan gewoon doordat ik heel stout was en een mailtje naar de omroep stuurde. En ja, nu zit ik hier al 50, 50 jaar achter elkaar. Nou, nou leuk. Helemaal goed, ga zo doen. Ja, bedankt. En, en jouw collega's die helpen natuurlijk ook met, eh, met interviews scheef aan ons. Hè. Dat, is ook een onderschat. Jullie moeten ook maar tijd hebben, hè? Jawel, Mark van Rijswijk werkt ook mee. een beetje. ja. je kan ook Leo Driesen moet je bellen. Die kan je ook via, voor Twitter, uh, via Twitter eh, bereiken. die hebben ook al een paar keer gehad, Leo. Piet Paulus maar hebben. Veel. Paulus Frits Vissing. Frits hadden we vorige week. Ja, klopt. Daarom, jongen? Jullie zitten helemaal boordevol. Ja, hè? Ehm, over je blad gesproken, Barend en Barend. Hoe gaat het daarmee? Eh, nee, bladhelden bedoel je? Of bedoel je Barend ja, Barend? het bladhelden van Barend en Barend. Oh, sorry. Ja, nee, met het blad gaat het hartstikke goed. er komt over de 16e komt er weer een nieuw blad uit. Waar mm -hmm. onwijs trots op zijn met een van de, nou, de grootste helden, grote favoriet van de meeste Nederlanders in, in het Nederlands elftal. Mhm. Die staat... Eh, eh, mede op de cover. We hebben een hele gave cover namelijk. En, um, mogen, we, mogen we gokken? Je mag nog één keer gokken. Ik denk één, uh, denk jij het ook? Hij is niet al te groot. Maar ik denk Wesley Snijder. Ik denk ook Wesley Snijder. Nee, jij hebt het mis en jullie zouden... Conversie. Meer ga ik niet zeggen. Jullie zitten in Zandvoort, hè? Ja. Nou, meer ga ik niet zeggen. Maar, ehm... Um, nou ook een kustplaats. Maar meer ga ik niet zeggen, je mag niet meer raden. <laughs> Ehm, ehm, ehm, ja, we zijn genomineerd, heel erg leuk. We zijn voor, dat is het tijdschrift heb je het Mercure mm -hmm. En de reportage van, die nu nog in de winkel ligt, mm -hmm. turnterrorisme, de turngeneratie die mishandeld is, de gouden turngeneratie, oh, is genomineerd voor een eh, reportage van het jaar. Dus daar zijn we heel trots op. Dat was ook een spraakmakende reportage natuurlijk heel vaak maken En we hebben, dat kan ik wel al verklappen, we hebben in het volgende nummer een vervolg daarop. Waarin wij de ouders van al die meiden in eh, spreken. En daar hebben zich nog meer meisjes gemeld die ook mishandeld zijn. Oké. Dus ja, het is een um, bizar vervolg. Mhm. Ehm, we zouden er niet meer op terugkomen, maar ik begon net te denken en ik denk mijn collega aan de overkant ook. Ja, nee, ik, weet ik had hem als eerst. Eén voetballer die hier in Zandvoort ook ooit heeft gevoetbald. Maar we gaan het niet zeggen. Maar we gaan het niet zeggen. Nee, nee, nee, nee maar het is niet Zandvoort. De link is een badplaats. Maar dan moet je zelf maar goed nadenken en dan mag je me volgende week weer bellen en dan verklap ik het. Is goed. Is goed. Dat, deze staat dus, hè? Ja. Dit is een afspraak. Want diegene die ook eh, hier heeft gevoetbald bij SV Zandvoort, dat is eh de keeper. En eh, dat is weer een goede vraag voor jou. De, de Oké, nee, die is ook niet. Nee, nee, nee, maar nee, nee, volgende week. Is goed. <laughs> Oké. Mogen we bedanken dan voor het interview? Ja, en jullie gefeliciteerd en een hele fijne dag. En ik ga lekker zo direct naar het voetballen. Ik ga naar de Telstar dames kijken. Oké, oké. Daar heb ik eh, vanavond tijd voor. Dus, um... Is dat toevallig ook in het stadion van Telstar? Ja, is in het stadion van Telstar. Oké, oké. Nou, eh, dan zien we jou, of dan spreken we jou volgende week vrijdag. Oké jongens. bedankt. Gaan wij, gaan luisteren naar Adele met de eh, Set Fire to the Rain.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 Um, daarvoor Adele Set Fire to the Rain. Inderdaad, Adele Set Fire to the Rain. Nee, nee, dus gelul, nee, moet weer zitten. Oh, en de zeiken die kleine hier. <laughs> Er komen een paar mensen binnenlopen. Oh, neem die kwalijk, jongen. Maakt niet uit. Goed voor oh. sportprogramma. Ja, iemand die zal ja, Die hebben jullie. Eh, goed luisteraars, eh, strakjes eh, vanaf 7 uur tot 9 uur een helemaal gevuld sportprogramma met allerlei gasten. We gaan over allerlei sporten praten en dat begint dus om 7 uur. Nou ons dus. Bedankt. Nou, veel succes meteen. Ja, <laughs> veel succes. Ehm, ja, volgende week onze 50ste uitzending alweer. Ja. We gaan dan precies de 50 halen. Zitten 50 weken bij deze omroep. Ongeveer een jaar dus. En um, we hoorden net in de Euro Breakdown dat uh, met uh, Somebody Did It Used To Know nummer 1 was.